Om 4 uur vannacht was de aanval afgeslagen. Wie erachter zit is niet bekend. Zo'n 150.000 mensen ontvangen ten onrechte een uitkering voor arbeidsongeschiktheid. Dat zeggen verzekeringsartsen van het UWV in Trouw. Belangrijkste oorzaak is een groot gebrek aan herkeuringen. Veel arbeidsongeschikten zouden jarenlang geen verzekeringsarts hebben gezien nadat ze waren afgekeurd. Sommigen zijn in die periode wel hersteld en hebben dus eigenlijk geen recht meer op de uitkering. Bij de aanslag in Bangkok afgelopen maandag waren zeker tien mensen betrokken. Volgens de Thaise politie was de aanval goed voorbereid. Er zijn nog geen verdachten gearresteerd. Bij de aanslag kwamen 22 mensen om het leven. Van één verdachte is een compositietekening gemaakt. Hij liet een tas achter op de plek waar korte tijd later de bom ontplofte. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. De curatoren van Imtech hebben voor twee onderdelen van het failliete bedrijf kopers gevonden. Het gaat om de activiteiten van het bedrijf in België en Imtech toegangstechniek. Zo'n 800 medewerkers houden door de overnames hun baan. Het installatiebedrijf Imtech werd vorige week failliet verklaard. In totaal zijn er ruim 10.000 van de 22.000 banen gered. De consumptie van alcoholvrij bier is vorig jaar fors gestegen met 35 procent. In het jaarlijkse Nationaal Bieronderzoek zegt een kwart van de bierdrinkers minstens één keer per maand alcoholvrij of alcoholarm bier te drinken.